Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De soldaten worden niet ingezet voor militaire acties, maar zullen alleen agenten langs de grens helpen. Volgens de Sloveense premier gaan ze bijvoorbeeld migranten begeleiden naar opvangcentra. Hoeveel militairen er worden ingezet hangt af van het aantal vluchtelingen dat bij de Sloveense grens aankomt. Het land ligt op de Balkanroute, die veel vluchtelingen nemen richting West-Europa. Bij de informatieavond over een asielzoekerscentrum in Luttelgeest vorige maand was helemaal geen noodbevel afgekondigd. Dat heeft burgemeester Van der Werf tegen de gemeenteraad gezegd, meldt Omroep Flevoland. Tijdens die informatieavond werden journalisten van die omroep weggestuurd... omdat ze volgens de burgemeester het besloten karakter van de bijeenkomst niet respecteerden. Daarom was er volgens hem voor een noodbevel gekozen... maar nu zegt hij dat dat bevel nooit is afgegeven. Hij had het alleen klaar liggen. Volgens Van der Werf heeft de politie een vergissing gemaakt door de journalisten weg te sturen. Het dodental van orkaan Winston op Fiji blijft oplopen. Reddingswerkers hebben opnieuw lichamen gevonden... waarmee het dodental door de storm nu op 29 staat. Waarschijnlijk zal het dodental nog verder oplopen... omdat er met sommige afgelegen gebieden nog geen contact is. Winston is de zwaarste storm die Fiji ooit heeft getroffen. Volgens de regeringswoordvoerder staat er op het zwaarst getroffen eiland Koro bijna niets meer overeind. De orkaan raasde afgelopen weekend over de eilandengroep en had windsnelheden tot 325 km per uur. Het weer, vannacht kan op sommige plekken een bui vallen bij 2 tot 5 graden. In het noorden en oosten kan het aan de grond vriezen.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 Saying that I heard you, but I still don't get it. They didn't love me, no, not really. Wait, I could have really liked you. I bet, I bet that's why I keep on thinking about you. a shame. You said I was good, so I poured it down, so I poured.